10 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De NS mag nog zeker 15 jaar treinen laten rijden op de belangrijkste Nederlandse spoorlijnen. De overheid heeft de vervoersconcessie voor het zogenoemde hoofdrailnet voor de periode 2025 tot 2035 opnieuw aan de NS gegund. Staatssecretaris Van Veldhoven vindt dat de NS goed presteert, betaalbaar en toegankelijk is. Het spoorbedrijf moet volgens haar wel zijn best blijven doen. Zo moeten de treinen nog vaker op tijd rijden en moeten reizigers altijd goed geïnformeerd zijn. De hoogste Amerikaanse militair, generaal Mark Milley, heeft excuses aangeboden... omdat hij naast president Trump liep toen hij naar een kerk bij het Witte Huis wandelde. Trump ging met de Bijbel in zijn hand op de foto... maar om bij de kerk te komen werden een park en een straat vol vreedzame demonstranten... met harde hand schoongeveegd. Milley zegt dat hij niet naast Trump naar de kerk had moeten lopen... omdat hij daarmee de indruk wekte betrokken te zijn bij de binnenlandse politiek. Politieke jongeren willen meer diversiteit in de Tweede Kamer. De jongerenorganisaties van D66, PvdA, CDA, GroenLinks en ChristenUnie roepen hun partij op... om meer mensen met verschillende achtergronden op de kandidatenlijst te zetten. Ze zeggen dat minderheden zich nu onvoldoende kunnen herkennen in de politiek. Zo zit er momenteel geen enkele zwarte politicus in de Tweede Kamer. Studenten aan de TU Eindhoven worden weer eigenaar van hun eigen uitvindingen. Nu moeten ze het intellectuele eigendom van hun vindingen afstaan aan de universiteit. Wat soms tot maandenlange onderhandelingen over contracten leidt. Oneenigheid leidt er soms toe dat een product niet op de markt kan komen. De Tweede Kamer sprak deze week uit dat dat moet veranderen. En de TU Eindhoven geeft daaraan gehoor. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima rond 14 graden. Morgen in het noorden eerst bewolkt. Verder periode met zon en maxima van 25 tot 29 graden. Later kan in het zuidwesten een regen- of onweersbui vallen.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 En nieuwe singles. We gaan weer naar het Spotlight album. De Nashville Spiegelplaat. We hebben in het eerste uur hebben een nieuw item. Kortom, de digitale brievenbus. En eh, ja, gewoon lekker luisteren. We gaan verder met de Americana. Dit zijn de Trailer Hippies en All Tangled Up. En daarna gaan we naar de digitale brievenbus. My long-haired hippie daddy is the finest man around. Treats me just like a queen, never lets me down. Loves me tender, loves me strong, sometimes makes me cry. Every time he touches me, it the butterflies. honey pie. sweetest thing that I've ever known. Put her in my pocket, took her for my van. een... Eh, E-mail. Via info.nashvilleradio.nl kregen wij muziek uit Amerika toegestuurd. Texas Country. En wat klinkt dat lekker. Deze zanger heet Jody Booth. En eh, hij komt uit Livingston, Texas. En zijn muziek is beïnvloed door onder andere Merle Haggard, George Jones en Waylon Jennings. En dat kan je heel goed terug horen. Dit is Gotta Go Back to Work. I just came to Had one black eye, one navy blue I don't remember nothing about last night I guess it must have been one hell of a fight These honky tonks will be the death of me I guess I gotta go back to work to get a little rest Last thing I remember I was cutting a rope. saved my life. I don't know what happened next. I gotta go back to work to get a little rest. I gotta go back to work to get a little rest. info at nashvilleradio.nl for your new music, request, the night y'all got the night all night. The Brothers Osborne met een nieuwe single en die heet All Night. Wie ook een nieuwe single uit hebben zijn McKay en Lee. Dat komt van het gelijknamige album uit 2019, maar vrij recent dus een nieuw nummer van dat album uitgebracht. Ze nemen je mee naar de countrymuziek van toen met dit nummer en dat heet Analog. I don't want instant packaged, I want made at home. I don't want advertisements on my telephone. I don't want form letters, robocalls, a big box shopping malls, digitally remastered, formatted to fit your TV. pictured home on wheels. I want a lazy river where I can cool my heels. I don't just because it's new. But in gaining a little, we've lost something too. When you climb into bed, phone in your face, it feels like you're light years away from this place. We work like machines in some sci fi fantasy het album Analog, McKay en Lee met dus hun nieuwste single. En dat hele album zat vol met dit soort heerlijke ouderwetse muziek. Ik hou ervan. Uh, folk, ja, dat is ook natuurlijk een onderdeeltje hier in deze show. En deze band maakt country folk. Ehm, ze komen uit Stanwood, Washington en bestaan sinds 2016 en hebben inmiddels al twee albums uitgebracht. Dit is The Lowdown Drifters, ik kan beter zeggen dit zijn, The Lowdown Drifters met Alright. Sometimes go down to the river Stand out on the shore And I drink and I smoke Till I can't think no more And then I walk into the water Just to see if I can float Sometimes I wanna die Sometimes I don't, that's alright If I go down to the city, it's because I got a show. That's the only time you'll ever make me wanna go down there. I can't stand all the people talking fast and walking slow. They just get out of my way so I can play my songs and go. That'd be alright. That'd be alright if that sun comes up tomorrow another day I guess I do my best to chase these demons away and I'll be alright sitting in the dark There's an empty piece of paper Just waiting for a start But I can't find those words No, I can't find that spark Used to help me through them bad times When my life got hard But that's alright That's alright best to chase these demons away and I'll be alright.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 Een lekker vrolijk en uptempo nummer. Aan het begin van de show zei ik het al, we hebben een heel nieuw item en dat is Nashville Legends. Elke week wordt er een legendarische plaat of artiest onder de loep genomen door Joop Sterk. En daar is het nu tijd voor geworden. Joop, ga je gang. Dankjewel Astrid. In de Nashville Radio Show hoogste tijd voor een nieuwe legend. En eh, dit keer gaat het over een liedje. En het liedje heet There Goes My Everything. En aan deze kant van het water kennen we waarschijnlijk het beste deze uitvoering. Inderdaad, Engelbert Humperdinck haalt er in 1967 eh, een grote hit mee. Hij kwam tot nummer 2 in de hitlijsten. En het werd een klassieker voor de man. Zo'n danige klassieker dat als je googelt op het nummer There Goes My Everything... dan vind je bijvoorbeeld op Wikipedia dat het een nummer is van Engelbert Humperdinck. Niets is minder waar. Het is in 1965 geschreven door Dallas Frazier. De man die onder andere ook Elvira heeft geschreven voor de Oak Ridge Boys. Maar het kwam eh, eind 1965 65, begin 66 op het album I Could Sing All Night van Ferlin Husky. Hij had er helaas geen grote hit mee. De man die er de eerste keer een hit mee had, weliswaar een bescheiden hitje, dat was Jack Green. En hij bracht het uit eind 1966. Er zijn talloze covers gemaakt van het nummer. Onder andere Elvis Presley. Tammy Wynette. Olly bright? niet alleen in het Engels zijn er heel veel uitvoeringen gemaakt en heel veel covers, maar natuurlijk ook anderstalig en ook in het Nederlands. Wiltura nam er eh, een uitvoering van op voor zijn album Wiltura Sings Elvis. En dat, eh, dat heette Daar gaat mijn enige liefde. Maar ook Marianne Weber nam een versie op en die heette Voor jou wil ik leven. En dat was een vertaling van Marty Schreienberg en Emiel Hartkamp. En dat klonk ongeveer zo. We kunnen natuurlijk nog heel veel covers draaien, maar het zijn er echt te veel om ze allemaal te laten horen. Ik denk dat het tijd wordt om het origineel te gaan laten horen. Het was geen grote hit voor Verlin Husky, maar wel een van de mooiste uitvoeringen die ik terug kon vinden van het nummer. We gaan naar There Goes My Everything van het album I Could Sing All Night. Dit is Verlin Husky. Tot volgende week. There goes my reason for living. is uit Mountville, West Virginia. De nieuwe single van Crandall Creek en This Heart of Mine. Hey Astrid, je hebt een... Uh... E-mail! Dat klopt, we gaan naar België. Dat doen we voor de nieuwe single van Aina Rose. Ze heeft dit nummer zelf geschreven en je kunt heel goed aan haar muziekstijl horen... dat ze van Amerikaanse country en bluegrass houdt. Het nummer heet Way Back Home. searching for some good luck. I couldn't figure out, I couldn't find my way back. voor de eerste plaat van onze maandartiest Willie Nelson. In 1965 kwam hij onder contract bij RCA Records en had hij een paar kleine hitjes. Hij raakte echt gefrustreerd door de platenindustrie, keerde de muziek de rug toe en verhuisde naar Austin, Texas. Hij werd daar weer geïnspireerd door de zien en begon weer eigen muziek te maken en tekende een contract bij Atlantic Records in 1973. En daar bracht hij deze single uit, Shotgun Willie. shotgun. Willie sits around in his underwear, biting on a bullet, pulling out all of his hair. A shotgun Willie's got all of his family there. Well, you can't make a record if you ain't got nothing to say. You can't make a record if you ain't got nothing to say. play music if you don't know nothing to play. A shotgun Willie sits around in his underwear, biting on a bullet and pulling out all of his hair. Shotgun Willie's got all of his family there. working for the Ku Klux Klan. The six foot five John T was a hell of a man. Made a lot of money selling sheets on the family plan. A shotgun Willie sits around in his underwear. Biting on a bullet, and pulling out all of his hair shotgun Willie's got all of his family there Dat is het eerste nummer van onze maandartiest Willie Nelson. In het tweede uur hoor je uiteraard ook weer een nummer van hem voorbij komen gaan nu naar het Spotlight album. En dat is in 2019 uitgebracht en is het debuutalbum van The Highwaymen. In 2016 kreeg Amanda Shires het idee om een vrouwelijke country supergroep te gaan formeren. In de geest van The Highwaymen van de country supergroep met Willie Nelson, Johnny Cash, Chris Christofferson en Waylon Jennings. Verschillende namen werden getipt om in deze groep deel te gaan nemen, maar uiteindelijk werd de samenstelling Brandy Carlisle, Natalie Hamby, Maren Morris en Amanda Shires. Je gaat luisteren naar twee nummers van het album album eerst Redesigning Women en daarna My Name Can't Be Mama. Dit is het Nashville Spotlight Album. Full-time living on a schedule. Always trying to make everybody feel special. Learning when to break and when to hit the pedal. Working hard to look good till we die. A critical reason there's a power Read. Spotlight album. show. Bluegrass time. to toe. werd dit op de plaat gezet. Wat een tijd geleden zeg. New Mule Skinner Blues van Bill Monroe. Het origineel was natuurlijk uit 1930 en werd toen uitgebracht door Jimmy Rogers. En in 1939 speelde Bill Monroe het samen met zijn band voor het eerst op het podium van de Grand Ole Opry. Want dat was toen zijn debuut. Gaan we nu naar eh, het duo Brother and the Hayes. David en Jenny zijn broer en zus en komen uit Dallas, Texas. Na naar Nashville verhuisden en diverse baantjes te hebben gehad, brachten zij in 2017 hun debuut-LP uit. En in 2019 kwam hun eerste volledige album uit, Tennessee Nights. Daar komt dit nummer vandaan. Dit is Anywhere Man. truck that won't barely start battery's hot, but it just won't spark. Tags on the plate say terug in de tijd en dat doen we naar 1968 voor een nummer wat geschreven werd door Hank Cochran en Willie Nelson, Johnny Bush en Undo the Night. Say you love me, say you hate me, and that you regret each time If you can't be mine forever, then for And I finally got the picture So here's to the almost So close It's over out of the blues Here's to the hey I think we need to talk And it ain't me, it's you And here's to the tears and beers And wasted years on the weeds that look like daisies I wouldn't be sitting here next to you If it weren't for the almost maybes Here's to the one that my family thought was gonna make me drop to one knee And I tried like hell, but I couldn't help my mama loved her more than